Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Nederland is al gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op locaties in onder meer Arnhem, Den Haag en Zwolle gingen om middernacht de eerste stembureaus open. Ook in Alkmaar, waar deze jarige voor de eerste keer haar stem mocht uitbrengen. één minuut nadat ze 18 werd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eh, niet echt wist dat het zo'n groot ding zou zijn. Maar als ik nu ook kijk naar de opkomst, denk ik nou, toch wel leuk om te kunnen zeggen dat je een van de eerste was. Mijn eerste stem. Met het nachtelijke stemmen hopen de gemeenten zoveel mogelijk jonge kiezers te bereiken. Straks om half acht gaan alle stembureaus open. In een appartementencomplex in Etteleur heeft vannacht brand gewoed. Er kwam veel rook vrij en daarom werd het pand ontruimd. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond middernacht uit in een berging. Meerdere mensen hebben rook ingeademd. Voor zover bekend is niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht. Twee maanden na de Afrika Cup is Marokko alsnog uitgeroepen als winnaar. De beroepscommissie van de Afrikaanse Voetbalbond heeft Senegal gedisqualificeerd. Dat land had de veelbesproken finale gewonnen met 1-0. Maar Senegal wordt nu bestraft omdat spelers tijdens de wedstrijd het veld afliepen. Het is een ongekende wending, zegt Marokko-correspondent Samira Yadir. Mensen hier waren eerst in shock en daarna wel heel erg blij. Na nou, die eh, finale was echt een collectief trauma voor het land. En dan 58 50 dagen later besluit de Afrikaanse Voetbalconfederatie dat niet Senegal, maar Marokko de winnaar is van de Afrika Cup. Ja, dit is echt ongekend in de voetbalgeschiedenis. In Nederland gingen Marokkaanse Nederlanders gisteravond ook de straat op om het te vieren. En het weer nog. Het is droog. Vandaag schijnt de zon volop. Het wordt tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland, eh, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden er geen treinen tussen Den Helder en Annapolona. Dat heeft te maken met een aanrijding.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 You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who not a Julie, let me forget one. Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the U C to the J to the U to the L I to the H to the A double G C Shut it.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 Uh Cause you turn me on with your big Babylon. Oh. A to the L to the I to the C. Woo. J yeah. to the L I S E S to the H Sing. to the A double G C Y. What? Rude boys, rude boys, and this and all. To the L to the I to the C. Energy. Yes. Shine them down, baby. That's right, Stan. Rude boys get ah. easily truly. You know me love it, yeah, truly. From me head down to me coolie. Uh, ah. ah, woman, you turn me on hey, with your pick hey, love me truly. You got the sweet that's right. When me touch it with me coolie. Uh, uh, that's right. Cause you turn me on with your pick love. Oh! come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have heart. And you see. This is the wind lekker ding. De zo heet. met tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker. Fok, ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal raak. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, hey, die heb techniek. Je krijgt een eigen trek en daar hoef ik niks voor terug. Pak jij de pompie, dan smeer die handen op je rug. Ik ga van in je tuin en laat ze lopen. Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De vind je baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker, Fuck ik verrek me zoete ik jou. je bent een zoete lolly. Nee, maar tel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke Janis, die burger uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel op mijn been, de kniel die halve tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. Je hak en je klak. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zometeen zijn in bijna het hele land de stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een aantal plaatsen kon om middernacht al worden gestemd. In onder meer Den Haag en Arnhem werd daar flink gebruik van gemaakt. De Amerikaanse topfunctionaris is opgestapt omdat hij tegen de oorlog is met Iran. Het is de directeur van het Nationaal Centrum voor Contraterrorisme. Hij zegt dat Iran geen onmiddellijke bedreiging vormde en dat de aanvallen begonnen onder druk van Israël. Iran heeft vannacht omstreden clustermunitie gebruikt bij raketaanvallen op Israël. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Teheran was de aanval een reactie op de dood van veiligheidschef Ali Larijani.